Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Vorig jaar hebben huishoudens, verzekeraars en de overheid samen 116 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is een stijging van bijna 9 miljard ten opzichte van 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De zorgkosten gingen vooral door de coronacrisis omhoog. In het totaalbedrag zitten ook de zorgbonus voor medewerkers... de steunpakketten van de overheid en de inkoop van mondkapjes. Per Nederlander werd er voor bijna 500 euro meer aan zorg uitgegeven dan het jaar ervoor. Uit groot Brits onderzoek blijkt dat het mixen van verschillende vaccins... een goede bescherming tegen het coronavirus biedt. Zo werkt een combinatie van Pfizer en AstraZeneca even goed als twee doses van hetzelfde vaccin. Het mixen van vaccins gebeurt al in sommige landen, waaronder in Frankrijk en Spanje. Mensen die daarbij de eerste prik AstraZeneca kregen... mogen daarna voor een ander vaccin kiezen. De politie in Wenen heeft twee tieners aangehouden voor de moord op een meisje van 13. Volgens Oostenrijkse media gaat het om twee Afghaanse verdachten van 16 en 18 jaar. Het zwaar toegetakelde lichaam van het meisje werd zaterdag in Wenen gevonden. Uit autopsie bleek dat ze was gewurgd en dat ze meerdere kneuzingen had. De verdachten kwamen in beeld door verklaringen van getuigen en moeten nog worden verhoord. Het is nog niet duidelijk of ze bekenden zijn van het meisje. In Vlissingen heeft de politie gisteravond een man neergeschoten op straat. Volgens getuigen kwam de man met een mes achter een agent aan en is hij in zijn been geschoten. Agenten hebben vervolgens eerste hulp verleend. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Een filmpje van het incident gaat rond op social media. De politie meldt dat die beelden worden meegenomen in het onderzoek. Het weer. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog. En met een graad of 16 blijft het vrij warm.